Het was maar jingle la la, jingle La la, het was geen liefde, geen ware liefde. Het was maar la, jingalala, jingalala, la. Dode shake, shake, shake, toen hij Lola zag <laughs> Weet toch goed dat zij eens in mijn armen lag. <laughs> Maar het was geen liefde, geen ware liefde. Het was maar jimbalala, jimbalala, jimbalala, jimbalala, jimbala, jimbala, la, jimbala, la. Een meneer ging een keertje alleen op reis. je pret met net in de stad Parijs. la la jipla la la la. La la, het was geen liefde, geen ware liefde. Het was maar jipla la la jipla la la la la la la. Ome Koen gaf een zoen aan de keukenmeid. Ha ha ha ha <laughs> ha. <laughs> Tante Sien had gezien hoe hij had gevrijd. <laughs> Maar het was geen liefde, geen ware liefde. Het was maar la jimbalala, la la La la, het was koszmar. Jim la la, jim la la, jim la la, jim la la la la la la. la la la.